Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Zanger R. Kelly wordt nu ook beschuldigd van misbruik van een minderjarige jongen. De Amerikaan zou seks hebben gehad met een 17-jarige jongen die hij in een McDonald's had ontmoet. R. Kelly zit vast vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik van meerdere vrouwen en meisjes. In augustus begint het proces tegen hem. De federaal aanklager heeft nieuwe beschuldigingen aan het dossier toegevoegd. Waaronder die van de 17-jarige jongen. De aanklager wil dat de jury kan zien dat het niet om losstaande gebeurtenissen gaat, maar om een patroon. Op de N440 bij Wassenaar is vannacht een man om het leven gekomen. Volgens getuigen werd hij aangereden door een auto toen hij over de rijbaan liep. Het slachtoffer zou tientallen meters zijn meegesleurd door de auto. Hij overleed ter plekke. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De N440 is in beide richtingen afgesloten. Delen van België kampen opnieuw met zware regenval, onweer en bliksem. Vooral in de provincie Namen zijn straten ondergelopen. In Dinan viel in korte tijd zoveel regen dat er auto's door de straten dreven. In sommige plaatsen viel 20 tot 30 liter water per vierkante meter. In Waals-Brabant worden modderstromen gemeld van anderhalve meter hoog. En in Luik heeft de gouverneur een spoedoverleg belegd... om maatregelen tegen eventuele nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen makkelijk gewonnen. De regerend wereldkampioen klopte gastland Japan met 32-21. In de openingsfase pakte Oranje al snel een ruime voorsprong... vooral dankzij treffers van Lois Abbing en reddingen van Tess Wester. Dinsdag spelen de handbalsters hun volgende wedstrijd in groep A tegen Zuid-Korea. Het weer nog, regen en onweer in Groningen en Friesland. Het is een graad of 15. De komende dag is er zon met in de loop van de middag nieuwe regen- en onweersbuien.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 Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. pink like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, let them know, baby, let them Hands for the baseline.